Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland heeft gewonnen van Griekenland in de EK-kwalificatiewedstrijd. In het Philipsstadion in Eindhoven werd het 3-0. En die punten vielen allemaal in de eerste helft. Tussendoor Dumfries, ja, dat is de volgende. En daar is een goal voor Wout Weghorst. 3-0. En aanvoerder Virgil van Dijk is blij met de uitslag. De nul houden, dat is wel lekker. Eh, ik denk dat het eh, goed ging. Eh, solide vooral. En ehm, iets waarop we verder kunnen. En hopelijk eh, kunnen we dat uh, ook zondag weer laten zien waar het lastiger geworden in Dublin. Nederland moet dus nog een andere kwalificatiewedstrijd spelen tegen Ierland. Die is komende zondag. En dan pas wordt duidelijk of we volgend jaar meedoen aan het EK in Duitsland. In het IJsselmeer zijn in een wrak van een Britse bommenwerper stoffelijke resten gevonden. De overblijfselen zijn waarschijnlijk van één of meerdere bemanningsleden. Het vliegtuig stortte in de Tweede Wereldoorlog neer in dat meer. De bommenwerper werd door een Duits jachtvliegtuig toen uit de lucht geschoten. En bergers zeggen tegen Omroep Friesland dat ze niet hadden verwacht dat ze stoffelijke resten zouden vinden. Het vliegtuig ligt namelijk op zijn kop, op de bodem van het IJsselmeer. En de bedoeling is nu om die militairen een laatste rustplaats te geven. Het is nog onduidelijk of acteur Danny Masterson in hoger beroep gaat... tegen zijn veroordeling voor verkrachting. Die acteur, die vooral bekend is van de Dead 70s Show... hoorde in de Verenigde Staten dat hij 30 jaar de cel in moet. De advocaat van de slachtoffers is er blij mee. Which um, we believe is the appropriate sentence of this case. And based on certain case law that the judge cited, uh, as well as the the manner in which these offenses were Masterson werd aangeklaagd door drie vrouwen die zeggen dat ze tussen 2001 en 2003 zijn verkracht door Masterson in zijn huis. De straf is nu 30 jaar tot levenslang en hij zou na die 30 jaar voor een jury komen die dan bepaalt of hij vrijkomt. De acteur heeft nu twee maanden om de straf aan te vechten heb ik nog het weer voor je. Een helder nachtje staat er voor de boeg met nog een graad of 14. En morgen opnieuw een zonovergoten dag met 29 tot 31 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Nashville. From London to Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. boys all rubberneck. dat waren de Jane Deere Girls. Dit is nog steeds de Nashville Radio Show. En je hebt nog een klein uur te goed met daarin twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat, de digitale brievenbus komt er voorbij. En nog veel meer andere fijne muziek. Zoals de volgende Americana plaat. We weten allemaal, muziek is emotie. Het kan je raken of het kan je niet raken. En hoe dat is, dat eh, beschrijft American Aquarium in het volgende nummer. Oh, I Need It. An Aquarium en All I Needed. Amerikanen hier bij de Nashville Radio Show. Even van Americana naar volk, dit is k Kaywood en Shady Grove. En daarna de Nashville Spiegelplaat. the love. I'm going back to Harlan. Cheeks as red as a blooming rose, and hair the prettiest brown. She's my heart. She's the prettiest girl in town. I wish I had a big. De Spiegelplaat van deze week is Outlaw Country. En in 1987 werd het nummer voor het eerst uitgebracht door David Allen Co. Die het ook schreef en die je als eerste gaat horen. Sindsdien zijn er een handvol versies van dit nummer uitgebracht. En ik heb gekozen voor een versie hierna uit 2020. Dus eerst hoor je David Allen Co. en daarna Creed Fisher. Twee keer Need a Little Time Off for Bad Behavior. Nashville Spiegelplaat. I need a little time, time off for bad behavior. It looks like I've been too good for too long. I'm up and gone at the break of dawn. I've been working like a regular dog to keep my woman in the lights and the water and the phone turned on. I've been saying yes, sir, all day at work. I've been saying yes, ma'am, at home. I've been storing up the cuss words, keeping them under my tongue. I need a little time strawberry blonde with a southern drawl. Some good old boys come from Alabama said the fish has been a missing me. And I need to renew my friendship with Jim Beam. I need a little time off for bad behavior. The devil in me veel Spiegelplaat. Of the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Applejack, that old Applejack had made. Ja, ze mocht natuurlijk weer niet ontbreken in de show. Dolly Parton was dat met Applejack. We gaan nog naar de digitale brievenbus voor muziek uit Amerika. Deze zangeres komt uit Atlanta en haar muziek stond al vaker bij ons op de playlist. Ze maakt hele lekkere, ja toch wel wat redelijk klassiekere countrymuziek. Haar naam is Kelly Williams en dit is Faded Color en Loose Thread. van Kelly Williams in onze digitale brievenbus. Dat was Faded Car en Loose Thread. En ik vond het weer eens wat tijd worden voor een country gospel. Wat dacht je van Randy Travis? Dit is The Valley of Pain. Give me strength to carry on my way Don't let the darkness drive me insane While I'm walking through, I'm walking through this valley of pain I'm walking through, I'm walking through this valley of pain While I'm walking through, I'm walking through this valley of pain now. Bluegrass time. Sorrow, dat was Ronnie Reno. Hey Mike, heb je even tijd om ons e-mailadres door te geven? Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. Dankjewel Mike. We gaan verder met de show. Ik heb het al vaker gezegd, ik heb met sommige stemmen heb ik wat en ik heb het zeker met de stem van de volgende zangeres. Ze klinkt altijd of dat ze snip verkouden is, Op de een of andere manier vindt dat fijn bij haar klinken. Haar naam is Miranda Lambert en dit is... Hey! is weer tijd geworden voor een digitale brievenbus-inzending. En daarvoor gaan we naar Ierland. Hij is pas 20 jaar oud en heeft vorig jaar zijn debuutalbum uitgebracht. Maar in Ierland begint zijn naam al steeds vaker te klinken in de country scene.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 Ik heb nog weer wat bluegrass voor je klaarstaan. Ach ja, waarom ook niet? Amanda Cook en Lonesome Leaving Train. En daarna nog twee nummers van het Spotlight album. wayside, left Virginia far behind, just to be with him. She was Kansas City bound when she heard that whistle sound. She didn't turn and look around. She was all alone. platform lay there bare. She couldn't find him anywhere. She was all alone. She couldn't stand to bear the pain. Could only find herself to blame. The way of living with shame. And turn and go back home. Ring by gun, Did what she thought to be done. She died there all alone. They say sometimes a form is seen of a woman lost in dreams rides from Kansas to Virginia. Round about midnight. Virginia, far behind Just to be with you zei het net al, ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En deze keer is dat het gloednieuwe album van Vince Gill en Paul Franklin. En het album heet Sweet Memories, The Music of Ray Price and the Cherokee Boys. Dus de muziek van Ray Price, gewoon lekker weer in een nieuw jasje gestoken. Je hoort achter elkaar One More Time en daarna The Same Two Lips. Dit is het Nashville Spotlight album. Dat waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album...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 Oft ist es bereits zu spät, um das zu tun, was wirklich zählt. Fühl mich gefangen, niemals frei. Das Leben läuft an mir vorbei, bevor ich etwas ändern kann. Fängt dieser Stress von vorne an. 24 Stunden hat ein ganzer Tag. Frag mich oft, wie ich das nutze und so mein Leben leben mag. Und nur 24 Stunden sind eine kurze Zeit ich muss lernen, an mich zu denken. Denn Zeit ist nichts, das ewig bleibt. Hab keine Zeit, muss noch wohin. Ich frage nicht mal nach dem Sinn. Ich melde mich morgen oder so. Muss später auch noch ins Büro. Es tut mir leid, hab's nicht geahnt. Das Wochenende ist verplant. Gedankenlos nehm ich das hin und bin im Alltag wieder drin.